Jaarlijks worden 6000 militairen naar Afghanistan gestuurd om collega's af te lossen. De Nederlandse missie loopt in de loop van volgend jaar af. Het kabinet staat onder zware Amerikaanse druk om ook daarna in Afghanistan te blijven. 26 Ajax-supporters hebben van de club een stadionverbod van 9 maanden gekregen voor wangedrag. Toen ze zondag in Amsterdam in de bus stapten om naar de uitwedstrijd tegen FC Utrecht te gaan, sloegen ze enkele stewards en ander veiligheidspersoneel aankomst in Utrecht werden de twee bussen waar de daders in zaten teruggestuurd door de Utrechtse politie. Bij het Londense veilingshuis Sotheby's heeft een zelfportret van de Vlaamse barokschilder Anthony van Dijk meer dan 9 miljoen euro opgebracht. Dat was bijna drie keer de geschatte opbrengst en een record voor een Van Dijk. Hij schilderde het zelfportret in 1640 in Londen, kort voor hij stierf. De Vlaming werkte lange tijd aan het Engelse hof en werd door de Engelse koning in 1632 geridderd. Wie het doek heeft gekocht is niet bekendgemaakt. De autoriteiten in Rotterdam hebben fout op fout gestapeld tijdens de strandrellen in Hoek van Holland in augustus. Binnen de politie was al bekend dat Feyenoord hooligans uit waren op rellen. Maar het werd niet gecommuniceerd. Daardoor was de politie totaal niet voorbereid en kwamen de weinige agenten die op het strand waren in ernstige problemen. Dat is de voornaamste conclusie van de commissie die de strandrellen onderzocht heeft. Ze adviseert onder meer om het enorme aantal van 1700 evenementen per jaar in de stad te verminderen. Volgende week donderdag vergadert de gemeenteraad van Rotterdam over de rellen en over de mogelijke gevolgen voor de verantwoordelijken. Het weer. Het is grijs en nevelig en soms motregent het. Vannacht en morgenochtend regent het harder. Smiddags is in het westen en zuidwesten de zon af en toe te zien. Het wordt 11 graden. Dit was het NOS. uit je hoort. ZFM Zandvoort. she's my girl. You can tell by 9. the same to me, love. Cause I know what I feel. nicest way. train, water and a flame. I'm tired of this empty house. I need a drink to get me out. www.zfmzandvoort.nl of earth and water. zingt een zanger over een hel.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 Penny love.